ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Donny M. heeft in de zaak over de moord op Gino nog een keer bekend dat hij de dader is. Gino van 9 verdween twee jaar geleden uit de speeltuin in Kerkrade en hij werd later dood teruggevonden. Donny M. zei vandaag dat het toeval was dat hij Gino tegenkwam. Nou, ik wilde iets gaan eten omdat ik hè, ecstasy had genomen. Eh, dus ik rijd door en in één keer zie ik Gino lopen. Eh, en het is net of een knop omging. Ehm, ja, mijn focus was alleen nog op hem. En daarna heeft hij het jongetje volgens zijn eigen verklaring gedrogeerd, seksueel misbruikt en gedood. En vervolgens heeft hij het lichaam verstopt. Woensdag maakt het Openbaar Ministerie bekend welke straf ze gaan eisen tegen Tony M. In het centrum van Amsterdam is vanochtend vroeg een explosie geweest bij een advocatenkantoor. Je hoort de politie. Rond eh, vijf uur kregen wij meldingen van mensen dat zij een enorme knal hebben gehoord op de Spuistraat. Nou, eenmaal te plaatsen was al vrij snel duidelijk dat er een explosie heeft plaatsgevonden. Van een daders eh, ontbreekt ieder spoor, daar zijn we hard naar op zoek. na de explosie brak er ook brand uit en die kon vrij snel worden geblust door de brandweer. En waarom juist dit kantoor het doelwit was, dat is niet duidelijk. Een Amerikaanse ruimtezonde vertrekt vandaag naar Europa. En dan heb ik het niet over het continent waar we wonen... maar over een van de ongeveer 100 manen van de planeet Jupiter. Ja, op die maan Europa is misschien leven mogelijk. En op de resultaten moeten we nog wel eventjes wachten... want die zonde komt als alles goed gaat pas in 2030 aan. En een meditatieruimte op de Universiteit Maastricht moet verdwijnen... omdat die waarschijnlijk voor heel iets anders wordt gebruikt. Er komen soms twee mensen tegelijk de cabine uit, zeggen studenten. Ja, volgens het AD lijkt het erop dat ze binnen seks hadden. Ja, die omstandigheden die eh, nodigen daar ook wel eh, toe uit, want het hokje is geluiddicht. En er staat een banner naast met de tekst Do whatever feels good. Ja, de Unie haalt de cabine weg en gaat kijken naar VR-brillen voor yoga en meditatie. Het weer en vanmiddag trekt er in het midden en het zuiden van het land flink wat regen over.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 voor onderzoek naar verschillen in welvaart tussen landen... en invloed daarop van instituties. Op de A59 bij Dinteloord is bij een verkeersruzie een automobilist ernstig gewond geraakt. Op de vluchtstrook ontstond een vechtpartij. De automobilist kwam terecht op de rijbaan en daar reed een auto over zijn hand. Drinkwater in Noord-Limburg moet nog zeker tot en met donderdag worden gekookt, adviseert het waterschap. In het kraanwater werd vorige week de E. coli-bacterie ontdekt. En het weer, vooral in het midden en zuiden van het land regen. In de loop van de middag opklaringen.